Er waren voldoende handtekeningen binnengekomen. Het referendum gaat over de vraag of de inlichtingendiensten meer mogelijkheden moeten krijgen om het internetverkeer in de gaten te houden. Het dodental van de aardbeving in het grensgebied van Irak en Iran is opgelopen tot 530. Er zijn zeker 8000 gewonden, meldt het Iraanse staatspersbureau. De beving van zondag had een kracht van 7,3. Het epicentrum was zo'n 30 kilometer van de Iraakse stad Halabja. Inmiddels wordt er niet meer naar overlevenden gezocht. Er worden alleen doden geborgen. Een gitaarleraar uit Krommenie, die eerder werd opgepakt in een onderzoek naar kinderporno, is mogelijk ook zelf betrokken geweest bij meerdere misbruikzaken. Het Openbaar Ministerie heeft contact met kinderen uit India en Kroatië, met wie hij tijdens reizen ontucht zou hebben gepleegd. En ook is er een sterk vermoeden dat hij in Nederland kinderen heeft misbruikt. In augustus was bij hem thuis kinderporno gevonden. De verdachte deed in 2009 mee aan het programma Holland's Got Talent. Mede door het succes van de talentenjacht was hij populair als gitaarleraar. De vergaderzaal van de Tweede Kamer heeft sinds vandaag een Nederlandse vlag. Die staat links van de stoel van Kamervoorzitter Ariep. Zij noemde het aan het begin van de middagvergadering een bijzonder en belangrijk moment in de parlementaire geschiedenis. De komst van de vlag was voorgesteld door PVV en SGP. Die vonden het belangrijk dat het symbool van de natie in de vergaderzaal zou komen. Het weer, het is 7 tot 11 graden, er valt soms wat lichte regen. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en is er kans op mist. Morgen vrij grijs, met soms nog wat regen en 10 tot 12 graden. En donderdag verandert er weinig. Dit is DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Diemen staat tussen Oudekerk en Amstel en Knoop het Holendrecht 2 kilometer file.